Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat op de Gazastrook in totaal 24 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de Israëlische bombardementen. Onder de doden zouden zes kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen doordat een Palestijnse raket verkeerd terecht kwam. Vanuit Gaza zijn sinds gisteren honderden raketten afgevuurd op Israël, maar een groot deel daarvan is onderschept. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. De Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven... nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aiden C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Buiten de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn aan het eind van de middag tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan. Eén persoon moest met een steekwond naar het ziekenhuis worden gebracht. Een aantal andere gewonden is ter plekke behandeld. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de vechtpartij. In de boot die gisteren zonk na een aanvaring op de lek bij Ameide is een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om de 35-jarige vrouw die werd vermist. De vrouw was aan boord van een jacht dat op een vrachtschip botste. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. In Cuba worden 17 brandweermensen vermist bij een brand in een brandstofdepot. Die begon nadat de bliksem was ingeslagen in een olieopslagtank. Ook waren er meerdere explosies. Het vuur is nog altijd niet uit. De brand woedt in de stad Matanzas in het noorden van Cuba. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 10.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 It's, it's, it's, You. to the incredible sound of Mixer Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. My House. It's my house, baby. Listen. Tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage.